uur. Raymond Seré met het NMS-journaal. Een van de twee terroristen die de aanslag op de redactie van het satirische blad Charlie Hebdo heeft gepleegd... zei vanmiddag dat hij was gestuurd door de jemenitische afdeling van Al-Qaeda... Sherif Kouachi belde vandaag vanuit de drukkerij waar hij en zijn broer een man gijzelden met de redactie van een Frans radiostation om zijn verhaal te doen. Kouachi zei dat hij in Jemen is opgeleid door Al-Qaeda om een aanslag te plegen. Sherif Kouachi zei dat hij en zijn broer de aanslag hadden voorbereid met Amadi Koulibaly die zo'n twintig mensen gijzelde in een Joodse supermarkt in Parijs. Koulibaly schoot gisteren al een agent dood in Parijs. Tijdens de gijzeling in de supermarkt en in de drukkerij in Damartin en Goël hebben Koulibaly en de twee broers geen contact gehad, zei Sherif in het interview. De broers Kouachi werden door de politie gedood nadat ze urenlang een man in een drukkerij hadden gegijzeld. Amédi Koulibaly werd kort daarna bij de bestorming van de supermarkt gedood. Alle synagogen in Parijs hebben deze avond hun diensten uit veiligheidsoverwegingen afgelast. De angst voor een aanslag of gijzeling, zoals vandaag in een Joodse supermarkt, was te groot. Directeur Esther Voet van het CIDI zei op NPO Radio 1 dat het voor het eerst is sinds de Tweede Wereldoorlog dat sabbatdiensten in Parijs niet doorgaan. Frankrijk heeft de grootste Joodse gemeenschap in Europa en de meeste Franse Joden wonen in Parijs. De Verenigde Staten hebben een recordjaar achter de rug wat betreft banengroei. In 2014 kwamen er bijna 3 miljoen banen bij, een aantal dat in 1999 voor het laatst is gehaald. De Amerikaanse werkloosheidscijfer staat op het laagste niveau sinds 2008. Er zit nu 5,6% van de beroepsbevolking werkloos thuis. En dan het weer. Vannacht blijft het onstuimig, maar wel zacht. De regen trekt weg. Morgen overdag nog bewolkt. Veelal droog, rond de middaguur langs de noordkust kans op storm. En dan passeert er ook een buienlijn.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 En wat ook nieuw is, is onze enige echte DJ Dion Sydney. Volgens mij eh, met een nieuwe koptelefoon. Ja, dat past helemaal bij zijn nieuwe look. Heb je het al gezien? Nou, je kunt ook gewoon even met hem meekijken op de webcam. www.cfmsandvoort.nl En wat ook helemaal nieuw is, dat is zijn complete playlist die hij vanavond gaat draaien. Eh, tot aan 11 uur in de mix. En binnenkort kun je deze mix ook gewoon lekker downloaden. Want hij neemt hem gewoon op. En hij komt, denk ik, gewoon op de Soundcloud. En wat is die Soundcloud? Dion Sydney. Google hem maar. En je komt in alle krochten van het interweb eh, terecht. De plaatjes moet je even overslaan. Hey, <laughs> ik zie hem hier nou lachen. <laughs> Ik zal er niet langer omheen draaien. Hier is hij. De man die alles kan. De man die het zo lekker mixt. Dion Sydney. Op jouw van Zandvoort 106.9, 104.5. En natuurlijk op ons digitale televisiekanaal. Move on. Thank Thank you. back to the breeze. This is a free ride. thank you Why do I kid myself? Why do I scream for pleasure? dangerous. Get it be accurate, uh. dangerous. Get it be accurate, uh. dangerous. Get it be accurate, uh. dangerous baseline for all of my people moving around. Buck wild to all of my niggas who don't care. Lost like a bunch of young black millionaires. Making you run, me and my done stacking my ones. Lost a little, invest up in the mutual fund. Blowing the horn, a sense of every day I was born. Never dream I see a nigga landscaping my lawn. Dangerous, my nigga should be accurate. Have to get the flow be so immaculate. Hey yo, hey yo, I did my tail, sipping my mo. Sipping it slow, them pretty bitches saying hello. Anyway, go ahead and display your olive olay. Little honey did in a little cariole. I don't mean to hold you up, but I got something to say. Swear to only give you hot shit every day. Afraid of us, you know this ain't a game to us. You strange change the us. That's when we getting dangerous. Come on. Dangerous. Get shit be accurate. Uh. Dangerous. Get shit be accurate. Uh. Dangerous. Get shit be accurate. Uh. Dangerous. Get shit be accurate. Uh. Dangerous. Get shit be accurate. Uh. Dangerous. Get shit be accurate. Uh. Dangerous. Get shit be accurate. Uh. Dangerous. Get Hold your breath, we swinging it from right to left. With the rock left, nigga should be hot to death. Staying alive, you know only the strongest survive. Holding my heat under my seat, whipping the five. Baseline for all of my people moving around. Baseline for all of my people moving around. Baseline for all of my people moving around. Baseline for all of my people moving around. Baseline for all of my people moving around. Give me your pound, all of my niggas holding it down. Cutting you up, the new shit, rocking you up, fucking you up. My black hole, sucking you up.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 Because you know. ラララララララ van onze eigen DJ Dion Sydney. En het mooie is... Vanmorgen morgen denk ik dat hij ook gewoon lekker helemaal te downloaden is. Zodat je hem nog een keertje terug kunt luisteren. En nog een keer. En nog een keer. Of gewoon lekker op repeat zitten. Net zo makkelijk. Maar nou wat DJ JK samen met DJ Dion Sydney was dit See It. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En anders, ja, jammer dan. Volgende week vrijdag, 9 uur sharp, zijn we weer bij je.